van der Linde met het NOS-journaal. Engeland gaat naar de finale van het EK voetbal. In het stadion in Genève versloegen de vrouwen Italië met 2-1. Het Italiaanse doelpunt viel al voor de rust. De ploeg van coach Sarina Wiegman maakte de gelijkmaker pas in de blessuretijd van de tweede helft. En het winnende Engelse doelpunt viel diep in de verlenging. De tweede halve finale wordt morgen gespeeld. Dan weten we of Engeland zondag in de finale Spanje of Duitsland treft. In Utrecht zijn twee flatgebouwen ontruimd vanwege een auto met vermoedelijk gevaarlijke stoffen. De auto staat geparkeerd in de buurt van de flats aan de Aziëlaan. Wat voor gevaarlijke stoffen het zouden kunnen zijn is nog onduidelijk. Twee straten in de buurt zijn afgesloten. Onder andere de brandweer en de explosieve opruimingsdienst zijn erbij. Volgens RTV Utrecht zijn zo'n 160 mensen uit hun appartement gehaald. Zij worden door de gemeente opgevangen. Veel bewoners zijn vanwege de vakantie niet thuis. Vanwege overstromingen in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. De Filipijnen werden de afgelopen dagen geteisterd door een tropische storm. De rivier Marikina, die door de hoofdstad loopt, trad buiten de oevers... waardoor duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen. Op de A4 bij knooppunt Burgerveen is vanmiddag een ongeluk gebeurd met twee touringcars en twee auto's. Een onbekend aantal inzittenden raakte licht gewond. Ze hadden volgens de politie vooral nek- en hoofdklachten. De bussen waren allebei van Flixbus. De passagiers zijn met andere bussen verder vervoerd. Vanwege het ongeluk waren enkele snelwegen bij knooppunt Burgerveen urenlang afgesloten.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 Zit van de.